na het gedoe over de sms'jes van onze premier. Rutte had een oude Nokia met weinig geheugen... waardoor hij regelmatig zijn berichtenbox leegde. Hij zei dat hij alle belangrijke berichtjes wel had doorgestuurd... zodat ze bewaard zouden blijven. Maar, zegt de adviescommissie die ernaar heeft gekeken, zo werkt het niet. Een bus of een regionale trein pakken gaat vandaag een stukje moeilijker. Er wordt door het hele land gestaakt in het streekvervoer. Denk dan aan bedrijven als Arriva, Connection en Qbus. Medewerkers willen meer salaris en een lagere werkdruk. Buschauffeur Dominique in Dordrecht doet ook mee. Dit merkt zij van de problemen. Ik kan eh, bijna tot geen verlof krijgen. Stel je voor dat je eh, volgende week eh, uit eten wil gaan en denkt van ik wil vrij. Gaat niet. Dus je moet je etentje gaan verplaatsen. Ga je weer vrij vragen voor een andere dag. Gaat ook niet. En zo blijft het opstapelen. alleen het regionale vervoer dus de NS doet niet mee. Een van de mannen die deze week een pony bij een terras in Den Bosch achterliet... is een gemeenteraadslid. Dat gaat om Sjors Pardol van het CDA in Maasdriel in Gelderland. Hij en een andere man kwamen wat eten, bonden de pony vast aan een tafel... en gingen er vandoor, vertelde de dierenambulance. Intussen stonden wij met, die, met dat beestje daar. En toen kwamen een tijd twee mannen aanlopen... En die zeiden van, ja, we komen betalen. Er bleken dus die mensen van dat beest te zijn. Nou, ik zeg, dan zijn ze blij. Ja, dan nemen de pony ook gelijk weer mee. Zeg, nou, dat, gaat, dat gaat dus niet worden. Het is misschien geen kwade wil. Het is misschien de dronkenschap geweest of wat dan ook. Waardoor ze het gedaan hebben. Maar het klopt allemaal van geen kant. Ja, pony Crisje kreeg daarna een lekker warme deken en een bak vol wortels. Ze is opgevangen bij een dierencentrum en het gaat goed. De CDA-fractie noemt het achterlaten van het dier een kwajongenstreek. Ze kijken ook of Pardoel raadslid kan blijven of niet. Het weer, graadje of 4, aardig wat zon, maar ook wat wolken.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 We've got the groove. We got it. I know you know someone that has a negative vibe. And if you're trying to make it, they only push you aside. They really don't have no nowhere to go. Ask them where they're going.